Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Italië moet president Mattarella beslissen hoe het verder gaat... na zijn veto gisteren tegen een ministerskandidaat... waardoor de formatie is mislukt. Mattarella weigerde gisteren een euroscepticus... voorgedragen door de Lega te benoemen als minister van Financiën. Daarna gooide de beoogde premier Conte de handdoek in de ring... Mattarella ontvangt vandaag oud-IMF-directeur Cottarelli... mogelijk om hem te vragen een zakenkabinet te leiden. Maar de impasse kan ook uitdraaien op nieuwe verkiezingen. De leider van de Vijf Sterrenbeweging, die samen met de Lega een regering wilde vormen... vindt dat Mattarella na zijn veto moet worden afgezet. Bij rellen na een amateurvoetbalwedstrijd in Duitsland zijn zeker 45 mensen gewond geraakt, onder wie zes politieagenten. Het gebeurde na een promotiedegradatiewedstrijd in Mannheim. Fans van Waldhof Mannheim, die kwaad waren omdat hun club weer niet promoveert, belaagden fans van de tegenstander KFC Uerdingen. Later werden agenten bekogeld met flessen en glazen. Er zijn tien mensen aangehouden. Nederlanders hebben vorig jaar meer vertrouwen gekregen in elkaar en in de instituties, meldt het CBS. Het vertrouwen in andere mensen steeg naar 62 procent, twee punten meer dan een jaar eerder. De jaren daarvoor was ook al een geleidelijke groei te zien. In de politie, rechters en het leger hebben Nederlanders nog meer vertrouwen dan in de medemens. Andere instituties zoals de EU, de Tweede Kamer en de banken scoren een stuk lager, ongeveer 40 procent. Maar ook dat is meer dan een jaar eerder. Het minste vertrouwen genieten de pers en de kerk, allebei krap 30 procent.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 If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. We stop existing and start living. 吗？ tonight. je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. De red misschien te grijden, die jong valt door de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 Eten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren toen toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nieuwe is nog. De tune valt door de stad. Dat wat het een lied van Kurt nog en scoort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal niet meer.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl music is deep.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 You sure made my day. Danced and sang the truth away. Caught up in a storm, we tried to hide.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 do do do do do do do do hallelujah fuck you up. van jaar met ZFM. ZFM.